Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de rechtbank in Rotterdam gaat het vandaag over de zaak van een dodelijke schietpartij... bij een zorgboerderij in Alblasserdam. Ruim een jaar geleden werden daar twee mensen doodgeschoten. Een medewerkster en een meisje van 16. Manon was ook aan het werk toen het gebeurde en ze heeft nog steeds therapie nodig. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed, eh, je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Nou, dat was de meest zwarte dag eh, in heel mijn leven. Het is wel eh, nog vaak onderwerp, maar wel vaak in de één op een gesprekken en niet in de groep. De spanning, die, hoe kan je daarmee omgaan en gewoon je hart luchten. Dat is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Een man van 39 is verdachte in de zaak. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje van 16. Het OM laat vandaag weten welke straf zij voor hem willen. Een heftige gebeurtenis in Nottingham in Engeland. Daar zijn vanochtend drie mensen dood op straat gevonden. Mogelijk zijn ze overreden door een busje. De bestuurder daarvan is opgepakt. De politie heeft een groot deel van het centrum van Nottingham afgesloten... en er rijden geen trams. En er is een groot gaslek in Echt in Limburg. Dat is waarschijnlijk ontstaan bij werkzaamheden. De gaslucht zou goed te ruiken zijn en meerdere mensen moeten een tijdje hun huis uit. Het spoor tussen Roermond en Sittard gaat er vlak langs... en daarom is het treinverkeer stilgelegd om te voorkomen dat er vonken vanaf komen. En op dit moment wordt een vrachtwagen volgeladen met lampen, operatietafels, monitors en beademingsapparatuur. Een complete Nederlandse operatiekamer wordt verplaatst naar Oekraïne, gedoneerd door een ziekenhuis hier dat zelf een moderne versie wilde. Het kostte flink wat voorbereiding, zegt de organisator. Stuk voor stuk wordt alles ingepakt en zo goed verzorgd dat het een transport met de vrachtwagen kan overleven. En vandaag, nou ja, eh, I think as we speak, wordt de operatiekamer ingeladen. Sinds de oorlog in Oekraïne Oekraïne brengt een stichting minimaal één keer per maand medicijnen, bedden of ambulances naar het land.